Vijf uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Een man uit België heeft bekend dat hij de afgelopen maanden contact heeft gehad met terrorist Koulibaly over een wapendeal. Dat meldden Belgische media. Toen de man ontdekte met wie hij zaken deed, zou hij naar de politie zijn gegaan en zijn gearresteerd. Koulibaly gijzelde vorige week een groep mensen in een supermarkt in Parijs. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en werd hij zelf gedood door de politie. De nabestaanden van drie Srebrenica-slachtoffers eisen 30.000 euro van de Nederlandse staat. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de staat aansprakelijk is voor de dood van de moslimmannen in 1995. Het ministerie van Defensie bood de nabestaanden een schadevergoeding van 20.000 euro per persoon aan. Hun advocaat eist 10.000 euro meer. De drie moslimmannen waar de zaak om draait werden na de val van Srebrenica door de Nederlandse militairen van hun basis gestuurd. De drie werden daarna vermoord door Bosnische Serviërs. Pro Patria gaat opnieuw demonstreren. De extreemrechtsorganisatie houdt op 28 februari een mars voor de vrijheid tegen fundamentalistische moslims. Zo schrijft de organisatie op de eigen Facebookpagina. In de tekst wordt gerefereerd aan de aanslagen in Parijs. In augustus demonstreerden de rechtsradicalen in de Haagse Schilderswijk. Het is onduidelijk waar Pro Patria volgende maand actie voert. Meer dan 100 asielzoekers die worden opgevangen in de vluchtgarage in Amsterdam moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Teven van Justitie gaat de garage in Zuidoost ontruimen. De bewoners zijn per brief geïnformeerd. De woordvoerder van de vluchtgarage is woedend. Volgens haar liegt Teven wanneer hij zegt dat de mensen die terug naar hun eigen land moeten terecht zijn afgewezen voor een verblijfsvergunning. Wanneer de Amsterdamse vluchtgarage wordt ontruimd is niet bekend.